12 uur. Raymond Seré met het NMS-journaal. Bij kledingketen McGregor moeten 200 oudere vaste krachten weg. Ze worden vervangen door goedkopere uitzendkrachten. Het gaat om de oudste werknemers met veel dienstjaren die daarom duur zijn voor het bedrijf. Twee weken geleden werd bekend dat het bedrijf een doorstart maakt. Twee managers namen het bedrijf over en beloofden dat 1100 van de 1200 banen bij McGregor zouden worden behouden. De nieuwe eigenaren willen de kledingmerken houden, maar het winkelbedrijf verkopen. 28 van de 34 supporters van FC Den Bosch die moesten voorkomen vanwege rellen rondom de wedstrijd tegen FC Os zijn veroordeeld. De straffen zijn volgens de politierechter gematigd omdat het ruim 20 maanden duurde voor er een uitspraak was. De zwaarste straf is 15 dagen cel en een werkstraf van 180 uur plus 105 dagen voorwaardelijk. En de laagste straf is een werkstraf van 30 uur. Zes verdachten werden vrijgesproken. Vandaag wordt er ook nog uitspraak gedaan tegen 17 FC Os-supporters die bij de rellen betrokken waren. De paus is in het voormalige natievernietigingskamp Auschwitz geweest. Het was een sober bezoek waarbij de paus de tijd nam om in stilte alleen te zijn... en daarna sprak hij ook met overlevenden. Paus Franciscus is de derde paus die Auschwitz bezoekt. Franciscus is vijf dagen in Polen vanwege de Wereldjongerendagen... het grootste jongere-evenement ter wereld. Hij is woensdag aangekomen en leidde gisteren een kerkdienst in de buitenlucht. De verkoop van vakantiehuizen in Nederland is vorig jaar verdubbeld. In 2015 kochten ruim 3100 mensen een vakantiehuis. Dat is bijna twee keer zoveel als in 2014. Vooral op de Veluwe, aan de kust van Noord-Holland en Zeeland schieten de verkopen omhoog. Ook de prijzen stegen met 8%, zegt makelaarsvereniging NVM. Volgens de makelaars zien mensen de huizen als belegging, nu spaargeld en obligaties weinig opleveren. En dan het weer wisselvallig met veel wolken, enkele buien, soms ook zon. Er staat veel wind en het wordt 20 tot 23 graden. Ook in het weekend buien, maar wel minder dan vandaag. Er is dan meer zon en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Eembrugge 8 kilometer. En verderop in de richting Apeldoorn nog eens een keertje 4 kilometer. Tussen Knoopend Hoevelaken en Barneveld. Op de rijbaan richting Amsterdam. Daar staat tussen Stroe en Knoopend Hoevelaken 5 kilometer. Op de A27 Gorkum richting Breda bij Berkendam 2 kilometer.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 Gotta get jiggy with it. That's it. Now, honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it. It's for the look, I don't light it. Ill way to ammo on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, uh, mama, uh, I'ma come close side in the middle of the club with the rubber dub. Uh, no love for the haters, the haters. Mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50 yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the president, sure highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off off, or go off, and yes, yes, sure. And you don't stop in the winter order. Summertime. I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 I if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else? Will Smith. Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy, cream to the maximum. I'll be axing on. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them. Like getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top, with the ribbon crib for my mom on the outskirts of Philly.